Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland kende vorig jaar de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar tijd. Dat meldt het CBS. De koopkracht daalde vorig jaar met 1,2 procent. Alleen tijdens de zware recessie in de jaren 80 en de jaren na de financiële crisis van 2008... ging de koopkrachtontwikkeling met meer dan een procent in de min. De afgelopen tien jaar zat de koopkracht steeds in de plus, zelfs tijdens de coronacrisis. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Russische president Poetin uitgenodigd om naar Noord-Korea te komen. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Poetin heeft de uitnodiging geaccepteerd, al dus Kim. Beide landen hebben tijdens hun ontmoeting gisteren toegezegd... de strategische en tactische samenwerking van de landen te willen verbeteren. Amerikaanse bronnen melden eerder dat eh, de leiders vermoedelijk bij elkaar kwamen... om te spreken over wapenleveranties en voedselhulp voor Noord-Korea. De vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo... is vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis. Ze zat een gevangenisstraf van drie jaar uit... voor haar rol in het gewelddadige Sinaloa-drugskartel. Ook hielp ze haar man met het plannen van de spectaculaire ontsnapping... uit de zwaar beveiligde gevangenis in Mexico-stad. De vrouw van El Chapo staat de komende vier jaar onder toezicht. Een op de zes mensen die gezonder willen eten zegt dat niet te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Er zijn ook andere redenen waarom mensen niet gezonder eten dan dat ze zouden willen. Sommige mensen zeggen dat ze het moeilijk vinden om ongezond eten te laten staan. Anderen zeggen dat ze door anderen worden overgehaald om iets ongezonds te eten. In totaal wil een derde van de Nederlanders graag gezonder eten. Het merendeel wil dat niet. Zij vinden hun voedingskeuzes al gezond genoeg. Het weer, het is vrij helder en zo goed als windstil. De komende dag wolken en zon.